7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb wil van het kabinet meer middelen krijgen... om de coronamaatregelen te kunnen handhaven. Hij denkt aan een contactverbod, zoals in Duitsland, zei hij in Nieuwsuur. Nu kunnen agenten mensen alleen aanspreken op hun gedrag. Boetes uitdelen kan niet. Burgemeesters overleggen vanochtend met het kabinet over eventuele strengere regels. In Duitsland mag je niet met meer dan twee mensen de straat op. Dat geldt niet voor gezinnen. In de Colombiaanse hoofdstad Bogota zijn bij gevechten in een gevangenis 23 gedetineerden om het leven gekomen. De autoriteiten zeggen dat ze wilden uitbreken, maar belangenorganisaties van gevangenen zeggen dat er geprotesteerd werd tegen de slechte hygiënische omstandigheden, zeker nu de kans op besmetting met het coronavirus reëel is. Televisiezenders lopen miljoenen euro's aan reclameinkomsten mis... omdat steeds meer bedrijven hun campagnes annuleren vanwege de coronacrisis. Zo staakte Albert Heijn een campagne rond de hamsterweken. Het bedrijf vindt het op dit moment niet gepast. Omdat er veel minder geld binnenkomt, staat Talpa op het punt om personeel te ontslaan. Ook de NPO en RTL noemen de impact voelbaar. Bedrijven die ondanks de toegezegde steun van de overheid zwarende problemen komen... zouden in het uiterste geval geen vakantiegeld hoeven uit te keren, zegt vakbond FNV in de Telegraaf. Het gaat er vooral om bedrijven in de horeca en in de detailhandel... die het moeilijk hebben nu de corona-uitbraak heeft geleid tot vergaande maatregelen. De Japanse premier Abe heeft voor het eerst gezegd dat de Olympische Spelen in zijn land mogelijk uitgesteld moeten worden. De Spelen helemaal niet door laten gaan is wat hem betreft geen optie. Het IOC zei gisteren ook al rekening te houden met uitstel. Binnen vier weken wordt er een beslissing genomen. Het weer, de zon schijnt volop vandaag en het wordt maximaal 10 graden. In de loop van de dag neemt de wind iets af.